Kees Groot met het NOS-journaal. In de Indische Oceaan bij Sumatra is een aardbeving geregistreerd van 7,8 op de schaal van Richter. De Indonesische autoriteiten gaven onmiddellijk een tsunami-waarschuwing af. Televisieuitzendingen werden onderbroken om de bevolking te waarschuwen. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het epicentrum was op ruim 600 kilometer uit de kust van Sumatra op een diepte van 10 kilometer. De beving werd ook gevoeld in Singapore en Kuala Lumpur. Minister Schipper streeft ernaar de NIPT-test per 1 januari volgend jaar beschikbaar te stellen voor alle zwangere vrouwen. Of de test dan helemaal wordt vergoed is nog niet duidelijk. De test waarmee afwijkingen opgespoord kunnen worden is omstreden. Tegenstanders zijn bang dat ouders zich gedwongen zullen voelen abortus te plegen als hun kind bijvoorbeeld het Down-syndroom blijkt te hebben. Schipper schrijft dat zo'n dilemma onvermijdelijk is, maar dat ze vrouwen door goede voorlichting in staat wil stellen zelf een keuze te maken. De Europese Commissie wil 700 miljoen euro extra vrijmaken voor humanitaire hulp aan vluchtelingen. Het overgrote deel van het geld zal naar Griekenland gaan. Daar kwamen dit jaar al 120.000 vluchtelingen vanuit Turkije aan. Ze willen doorreizen naar Noord- en West-Europa, maar lopen vast bij de grens met Macedonië, die gesloten is. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat er voorlopig geen extra geld beschikbaar komt voor het basisonderwijs. De VVD en de PvdA vinden dat scholen uit de voeten kunnen met het geld dat al eerder beschikbaar is gesteld. Onderwijsbonden en de PO-raad maken zich ernstige zorgen over de financiële situatie van de scholen. Volgens de Algemene Onderwijsbond is extra geld nodig om onder meer de groepsgrootte en werkdruk aan te pakken, maar ook de salarissen. Het weer, buien, Soms met hagel, onweer en windstoten. Het is een graad of 8. Vannacht in het oosten en zuidoosten mogelijk natte sneeuw. Morgenochtend trekt de regen weg en wordt het vrijwel overal droog bij opnieuw een graad of 7.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 En u luisterde zojuist naar George Harrison van het album eh, Cloud9 en een eh, nummer wat overduidelijk verwijst naar zijn Beatles tijd... Ehm, je zou het een eh, mooie mix kunnen noemen van Strawberry Fields Forever, I'm the Walrus en Within You, Without You. Kortom, eh, een hele mooie verwijzing naar eh, When We Was Fab. Oftewel, Fabulous, natuurlijk. George Harrison. Prachtig moe. Hè, vind je Ja, lekker nummer. Lekker nummer, hoopsie. En, en als je nog, nog meer wil lachen, dan moet je... Dan moet je eh, dan, dan, moet je gewoon eens kijken op YouTube naar dit nummer, naar de videoclip zoeken. Want dat is echt lachen. Dat is echt lachen. Daar, eh, dat is een soort Monty Python-achtige videoclip. Waarin ook Ringo Starr een hele belangrijke rol speelt. Ja. En het is leuk om die te zien. Dan moet je maar eens, eh, als je de, de moeite wil nemen, moet je daar maar eens naar kijken op YouTube. Misschien een domme vraag, maar drumde die ook op dit nummer? dat denk ik niet. Dat denk oh. ik niet. Hoewel het zou zomaar kunnen zijn voor wel. Ik, ik, ik meende toch een, een, een een, een niet, eh, niet te missen eh, specifiek drumgeluid te Ja, dat klopt ook wel. Ik denk wel dat hij inderdaad... Eh, Ringo heeft wel dingen gedaan op dit album. Maar dat zouden we eens moeten nazoeken bij de gegevens. de personal, zoals dat dan zo mooi heet. Van deze, van deze LP. Daar zal het vast wel op staan. Goed, George Harrison dus. When We Was Fab. Welkom. En we gaan met een spoed, gezwinde spoed, zou ik maar zeggen... gaan we naar Bill Wyman. En eh, van dat prachtige album, dat gewoon Bill Wyman heet. Eh, wat gaan we daarvan rijden? Wat heb je daarvan voor leuks van klaarstaan? Jump Up. Oh, maar ik blijf zitten als je het niet erg vindt. Ja, goed idee. Oké, Bill Wyman. jump up gonna jump up. Ooh, jump up, jump up tall. If I don't jump, jump up, never go jump at all. Jump with your woman and you jump with the man and you jump up. Jump to the music, jump to the band and you jump up. Jump to the rhythm and you jump to the beat and you jump. dat was een eh, Bill Wyman. Ja, het gaat weer goed. Eh, dat was een Bill Wyman met het nummer eh, Jump Up van het legendarische album Bill Wyman. En nu gaan we naar Paul Simon. En, ja. Ach, dat mag ook. Even een jingeltje tussendoor.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 Wat later natuurlijk van datzelfde jaar 1965 een eh, giga-hit zou worden. Nummer 1 in Amerika. Ja, voor, al eh, deed hij het eh, daar eh, op de single samen met Art. Ja. En dit is eigenlijk denk ik ook een beetje de oorspronkelijke versie. Ja, de voorstudie ervan. Maar dat, dat geldt voor al die liedjes. Hè? Dus I'm a Rock en nog meer van wat hierop staat. <clears throat> We gaan ehm, lekker door naar George Harrison, dames en heren. Want ook dat is de moeite waard. Het album Cloud Nine een beetje zachter zo. Eh, het album <laughs> cloud Nine van George Harrison. Oh. Een album uit de tachtige jaren. En ehm, ja, met een heleboel bekende gastmuzikanten. Inderdaad, wat ik al eerder zei. Eh, de, de, sound, de productiesound van Jeff Lynne is duidelijk herkenbaar. Die is dus co-producer geweest. Ja. Verder ehm, natuurlijk Ringo Starr, Jim Keltner, Eric Clapton, Gary White, Elton John. Ehm, waren onder andere mensen die... Eh, meespeelde op dit eh, fantastische album van George Harrison. <clears throat> en nu? Ja, en nu? Eh, ja, nou niet... Eh, en in, in, in de clip waar je net aan refereerde van When We Was Fat zitten John Lennon en eh, Paul McCartney ook nog heen? Ja, die zijn er al in gemonteerd, want John Lennon was toen al vermoord. Oh, die, dus, eh, was, er al niet Maar die, zat, er zat, er wel in. Ja, en die, die clip trouwens, waar we het over hadden straks... die is eh, geproduceerd en geregisseerd vooral ook door Cotley en Cream. En dat is weer dat stel wat vroeger in Tennessee zat. Nou, Precies. dat is genoeg informatie nu even. Op genoeg gepraat. Muziek. Gaan, ja, Devil's Radio. uit voor eh, CFM gelden natuurlijk, hè? Devils Radio. Nou... Nee, dat kan nee, niet. Nee, nee, dat kan niet. Nee, dat kan nooit voor CFM <laughs> gelden. Devils Radio, de duivelse radio. Nou goed, George Harrison dus van het album Cloud Nine. En, eh, het nummer dat heet, zei ik al, Devil's Radio. Snel door naar Bill Wyman. Want ja, eh, die oude Rolling Stone. Hè, eh, William George Perks. Perks. Ik vind het zo mooi. Perks, Pugs, ja. geboren in Engeland, in Kent. En ehm, nou ja, hij, hij wordt dit jaar, als hij het haalt. Ja, dat, waarom zou hij niet halen trouwens? Hij wordt dit jaar 80. Ja ja, nou ja, je weet het nooit, maar uh, bij leven en welzijn uh, wordt hij 80. Ja, oké. Goed, eh, een prachtig liedje gaan we van hem draaien, dacht ik. Dat nummer wat ik zelf zo erg leuk vind van dit album. Met een, met een beetje, beetje Franse titel. Ja. Je suis une rockstar. Sissi. Sissi. Je suis une rockstar. Ja. Mais oui. Oké, we gaan naar huis. Bill Wyman. just squeeze and rock star. dat liedje. Dat gaat nog wel even duren. We zijn, eh, het zijn eh, zes minuten. Ja. Bill Wyman met zijn eh, ontzettend leuke Je suis une rockstar. Ja, nou dan weet je dat ook weer dat hij dat is. Dat is natuurlijk wel leuk. Hè? Ja, nou, dat wist ik nog niet, maar fijn dat hij daar even meedeelt. Ja, fijn dat hij even meedeelt, dat ook ook meedeeld. U luistert nog steeds naar de vinyljaren op CFM Zandvoort, dames en heren, te bereiken. Of te beluisteren op de 106.9 in de ether in Kennemerland. En dan natuurlijk niet te vergeten de gebruikelijke kanalen. Eh, via de prachtige gratis ZFM-app. En natuurlijk via www.zfm-live.nl. En zo kunt u ons dan beluisteren en genieten van deze heerlijke muziek. Waarbij wij nu weer naar Paul Simon gaan. Ja, en ik had het al, uh, daar straks al een keer over een eh, protestnummer wat we gehoord hebben. En dit is er eigenlijk ook eentje. Eh, dat heet A Most Peculiar Man. En dat gaat eigenlijk over de eenzaamheid en eh, toch een beetje het blasé van de bevolking in een grote stad. A Most Peculiar Man. He was a most peculiar That's what Mrs. Reardon says, and she should know. She lived upstairs from him. She said he was a most peculiar man. He was a most peculiar man. He lived all alone within a house, within a room, within himself. A most peculiar man. He had no friends, he seldom spoke. No one in turn ever spoke to him, cause he wasn't friendly and he didn't care. And he wasn't like them. Oh no, he was a most peculiar man. He died last Saturday. He turned on the gas and he went to sleep with the windows closed so he'd never wake up to his silent world and his tiny room. And Mrs. Reardon says he has a brother somewhere who should be notified soon. And all the people said, What a shame that he's dead. But wasn't he a most peculiar man? ja, Paul Simon dus. En a eh, Most Peculiar Man. Geweldig mooi liedje trouwens. Geweldig. Heel erg mooi, ja. Ja, dat is echt eh, de moeite waard om daarnaar te luisteren. U luistert naar de vinyljaren en we hebben vandaag drie prachtige albums voor u. U weet het, we zijn niet live op dit moment. Dit is gewoon eh, van tevoren opgenomen. En, eh, maar daar zijn we eerlijk in. we gaan niet doen, net eh, doen alsof het live is. Dat is het niet. We zitten gewoon lekker thuis en eh, in onze eigen studio. Nee, dat wordt ook een beetje lastig. Hoezo? Stel dat het woens, <laughs> woensdag pokken weer is op deze prachtige dag. Ja, en, ja, dit is, ja het is vandaag. Bij ons is het zondag. Dus Het is heerlijk weer buiten. Maar goed, daar gaan, we het niet, gaan we het niet over hebben. Want dat is allemaal zo verwarrend. We gaan het hebben over George Harrison. Ja. En ik zei straks abusiefelijk natuurlijk dat hij in 1943 geboren dat is natuurlijk niet waar. ofwel? Ja, dat is wel waar. 43, want hij zou dit jaar 73... Of hij is zou dit jaar 73 geworden zijn. Dus 1943. Dus ja, klopt wel. wel. Ja, en dat uh, begin februari, of eh, half februari was zijn verjaardag. Goed, nou oké, genoeg oude, We gaan weer even een mooie plaat draaien. In ieder geval van George Harrison. Van dat prachtige album Cloud Nine. En nou Angela, vertel maar. Wat heb je nu voor mooiste voor ons uitgekozen? Someplace Else. George Harrison. Jawel. into my life. I don't know how you found me, but you did. It stopped me heading someplace else. Took me a while to say, Wish you belonged. wish I could leave them all in someplace else. George Harrison was dat van dat prachtige album Cloud Nine. Daar zijn we nog steeds mee bezig. Eh, afgewisseld met eh, Bill Wyman. Met zijn prachtige album Bill Wyman. En Paul Simon Songbook. Vandaag op deze mooie woensdag. En uh, de vinyljaren bij CFM Zandvoort natuurlijk. Volgende liedje is weer van eh, Bill Wyman. En dat prachtige album. En nou ja, onze Angela die zoekt het allemaal uit. Dus die weet ook, eh, die heeft ook het schermpje voor zich staan. Die kan ook... Eh, hè? Ja. Nou, vertel. Wat is het volgende nummer? Comeback Suzanne. Was ze weg dan? Ik denk het. Comeback Suzanne. Hier is Bill Wyman. Bill Wyman. Met uh, een <clears throat> prachtige comeback Suzanne. Ik wist niet dat ze weg was trouwens. Nee, nou ja, blijkbaar wel dus. Ja, ze was weg. Ja. ja. Maar ja, er zijn wel meer mensen die lang weg zijn, hè? Ja. Ja. <laughs> Meester Enschede is ook weg. ja. ja. dat, horen, we iedere keer als we met de bus naar Zandvoort rijden. Meester Enschede Ja. Oh, is die nou wel... weg? Eh? Is die nou nog eh, niet terug. Goed, maar we gaan naar Paul Simon. En van Paul Simon van het prachtige liedje van het prachtige album de Paul Simon Songbook. Ja. Daar gaan we iets heel moois van draaien. En ja, een van, vind ik persoonlijk een van de mooiste liefste liefdesliedjes die ooit geschreven heeft. Oh. Een van de. Er zijn er een paar meer. Maar ja. Nou, Song. En dat hoorden we in een vorige uitzending nog van Eva Cassidy. Ja. ja. I hear the drizzle of the rain Like a memory it falls Soft and warm continuing Tapping on my roof and wall from the shelter of my mind through the window of my eyes I gaze beyond the rain drenched streets to England My mind's distracted and diffused. My thoughts are many miles away. They lie with you when you're asleep and kiss you when you start your day. And the song I was writing is left undone. I don't know why I spend my time writing songs I can't believe with words that tear and strain to rhyme. So you see, I have come to doubt all that I once held as true. I stand alone without beliefs. The only truth I know is you. And as I watch the drops of rain with their weary paths and die. I know that I am like the rain, there but for the grace of you go I. prachtig Wat is dit mooi. Paul Simon en eh, het liedje dat heet uh, Cathy's Song. En eh, in, een vorige uitzending, dames en heren, hoorde u ditzelfde prachtige lied van Eva Cassidy. Ja. En het is ook een beetje uit de periode, dames en heren, nog daarvoor eigenlijk. Dat Paul Simon samen met, met Art Garfunkel in Haarlem waren in, in de Waag in de tijd. Waar Kobe, 1966 was Waar, uh, waar Kobe Schreier de scepter zwaaide. En dat weet ik dan ook weer. Omdat uh, ja, Boudewijn de Groot en Lennart Nijg daar natuurlijk ook eh, frequent aanwezig waren. En die zaten daar toen op een gegeven moment genieten van een avondje muziek van deze beide heren. En <laughs> kun je dan nagaan. Samen en Garfunkel sliepen daar gewoon op zolder. Ja, <laughs> dus-, dus. dus. ja, maakt het uit. Maar ik, ik, zeg alleen, dan kun je zien hoe eh, ze toen nog echt aan het begin van alles stonden. Van hun en, carrière, ja. En later zulke grote beroemdheden zijn geworden. Paul Simon dus van zijn album Paul Simon's Songbook. En daarvan Cathy's Song. George Harrison. Jawel, we hebben hem weer. Van het prachtige album Cloud 9 gaan we weer draaien. En wat gaat er komen? Eh, breath Away from Heaven. daarmee, eh, daarmee hij zijn eh, eh, liefde voor de Oosterse muziek dan weer niet. George Harrison. Nee, nee, nee, Hoe heet dat namelijk weer? Ik zag het even niet. <laughs> Oké. Okay. Ben je dat weer kwijt? Ja. Oh. Breath Away from Heaven. Breath Away from Heaven. Dat oh ja, was dat hem. was hem. Goed, we gaan snel door naar Bill Wyman. Want we zijn bijna aan het einde van dit programma. En dus gaan we er even gauw eentje draaien van Bill Wyman. Daar komt hij. Ja. En dat heet 17. 17. screen. Nummer van eh, Bill Wyman. En eh, dat ging dus over uh, eh, 17. En prachtig mooi. Goed, eens even kijken. We hebben er nog eentje van Paul Simon en nog eentje van George Harrison. Dat, moet gewoon lukken. Ja, dat gaat wel lukken. Gaat wel lukken, toch? Ja. Van Paul Simon een heel apart nummer dat, met een hele gekke titel. <laughs> A Simple Desultory Flippic. En uh, how I, Or how I was Robert McNamara into submission. Nou, ja. oké. Okay. Nou, luister er maar naar, dan snap je waar het over gaat. Ja. A simple desultory Philippic or how I was Lyndon Johnson into submission. I was Union Jacked, Kerouac, John Birch, Stop and Search, Rolling Stone, and Beatle till I'm blind. I've been Ayn Randed, nearly branded, communist, cause I'm left handed. That's the hand I use, well, never mind. I've been Walt Disney, Diz Disley, John Lennon, Krishna Menon, Walter Brennan, punched out Cassius Clay. I have heard the truth from Lenny Bruce, and all my wealth won't buy me health. So I smoke a pint of tea a day. I knew a man, his brains too small, he couldn't think nothing at all. He's not the same as you and me, doesn't dig poetry, so unhip that when you say Dylan, he thinks you're talking about Dylan Thomas, whoever he is. Man ain't got no culture. But it's alright, Ma. It's just something I learned over in England. I've been James Joyce, Rolls Royce, Mick Jagger, Silver Jagger. Andy Warhol, won't you please come home? Robin, mother, father, and aunt and uncles, Tom Wilson, Art Garfunkel, Barry Kornfeld's mother's on the phone. When in London, do as I do. Find yourself a friendly haiku. Go to sleep for 10 or 15 years. dat was hem. Dat, dat was hem. Eh, en we gaan, eh, ja, we gaan, eh, we gaan eruit bijna. Ja. Dus het zit er bijna op. Het laatste nummer wat we voor u gaan draaien is van natuurlijk het album Cloud Nine van George Harrison. Jawel. Een hitje dat hij niet zelf schreef, maar wat hij leende van iemand anders.